4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Athene zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Zo'n 60.000 mensen waren de straat opgegaan omdat ze boos zijn... dat hun buurland nu Noord-Macedonië gaat heten. Griekenland heeft zelf ook een regio die Macedonië heet. De betogers gooiden met stenen, verf en vuurbommen naar de politie... en die reageerden met traangas. Negen agenten zouden gewond zijn geraakt. Het Griekse parlement stemt binnenkort over de naam... die de Noorderburen voortaan gaan dragen, Republiek Noord-Macedonië. Macedonië heeft zelf al ingestemd. In het noorden van Mali zijn acht VN-militairen omgekomen bij een aanslag. Er vielen ook gewonden. Hoeveel is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Bronnen nabij de VN-vredesmissie in Mali melden dat de doden alle acht uit Tjaad komen. Volgens de missie zijn de aanvallers die in bewapende voertuigen reden verdreven. De Nederlandse militairen die bij de vredesmissie zijn betrokken... zijn gestationeerd in Gao. Dat is ruim 500, 400 eh, kilometer ten zuiden van de regio Adaljok... waar deze aanslag plaatsvond. De president van Libanon roept de internationale gemeenschap op meer te doen om ervoor te zorgen dat Syrische vluchtelingen in Libanese kampen weer terug naar huis kunnen. President Aoun verwacht geen politieke oplossingen... maar vraagt om de juiste omstandigheden voor een veilige terugtocht van de Syriërs. Welke omstandigheden zei de Libanese president er niet bij. Hij deed zijn oproep op een top met twintig Arabische landen. Libanon vangt zo'n miljoen Syriërs op uit het buurland... op een totaal van 6 miljoen mensen in Libanon. Het weer vrij zonnig en droog.